ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Tientallen gemeenten zijn gedupeerd door het faillissement van Groupcard. Een bedrijf dat voor veel gemeenten te goed passen regelde. Die werden uitgedeeld aan mensen die weinig geld hebben... en konden bijvoorbeeld worden uitgegeven aan een energiezuinige vriezer of een wasmachine. Volgens de gemeente Urk gaat het om tienduizenden euro's en zit er ook een luchtje aan het faillissement. Een bedrijf eh, wat in feite eh, miljoenen omzet. Eh, ja, hoe kan dat eigenlijk toch vrij onverwacht failliet gaan? Dus dat is iets dat, dat roept vragen op en dat moet goed tot op de bodem worden uitgezocht. Uit onderzoek blijkt dat Groupcard ook niet de juiste papieren had. Gemeenten gemeente bereiden nu een gezamenlijke claim voor tegen het bedrijf. Goud voor Nederland op het WK Lange Baan zwemmen in Singapore. Marit Steenbergen was in een zenuwslopende race de snelste op de 100 meter vrije slag. Alle uitzicht op de wereldtitel. Dit volhouden. Ook Kellen komt er nog aan. Het is heel close, maar Steenbergen wint. De wereldtitel opnieuw voor Marit Steenbergen. Na een fantastisch duel met Molly O'Callaghan. Die nog heel, heel dichtbij kwam. Ja, Marit Steenbergen blijft dus wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse Milou van Wijk werd vierde. En dan nog een opvallend moment in het Amerikaanse honkbal. Tijdens een wedstrijd is een speler overgestapt naar de tegenstander. De andere club, New York Yankees, had José Caballero al overgenomen van zijn eigen Tampa Bay Race. En de transferdeadline die verliep om 6 uur, maar de wedstrijd was niet voor die tijd afgelopen. Dat betekende dat Caballero nog tijdens de wedstrijd overstapte. He is executing. The Yankees have acquired Jose Caballero from the Rays for Everson Pereira and a player to be named later. So Caballero will be pulled from this game. He will only have to walk from the third base side to the first base side to meet his new team. Ja, geluk heeft het wel gebracht, want uiteindelijk wonnen de Yankees de ploeg naar waar eh, Caballero is overgestapt. Het weer nog. Ook vanmiddag plint het nog goed door met lokaal kans op een klap onweer. Het is een graadje of 20. Later vanmiddag en vanavond nemen de buitjes wel wat af. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan over het algemeen wat korte files in Noord-Holland... die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. De meeste problemen op de A10 Zuid. Daar kom je vanaf Amsterdam Oud-Zuid tot aan Durgedam in een file. Daar, stond, of daar was een ongeluk gebeurd bij de Zebrugge-tunnel.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 The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, is secret place. God, when it's your time to go. Ukraine, a country safe and sound with villains six feet underground. And no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves him and leaves him alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who. Up a creek with no canoe, watch out for the man for all seasons. Loves him and leaves him alone, so alone. From the House of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blonde. Baby, it's so elementary. For the men never near, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes.